Dat is gebeurd met GPS-gegevens van zijn mobiele telefoon. Het stuk van Limburg naar Renen ontbreekt... omdat er toen geen signaal was. De politie hoopt dat getuigen de ontbrekende informatie kunnen geven. Staatssecretaris Wekers heeft maatregelen aangekondigd om fraude met toeslagen tegen te gaan. Wie niet bekend is bij de Belastingdienst krijgt geen voorschotten meer uitgekeerd. Het geldt ook voor mensen die geen actueel woonadres hebben. Dat schrijft Wekers aan de Tweede Kamer. Hij wijst erop dat het huidige systeem, waarbij burgers makkelijk een voorschot krijgen en pas achteraf worden gecontroleerd, de wens van de Kamer was. Ziekenhuizen declareren regelmatig te veel, soms wel duizenden euro's per patiënt. Dat blijkt uit meldingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit die RTL Nieuws heeft opgevraagd. Bij de toezichthouder zijn 200 gevallen bekend van dubieuze ziekenhuisrekeningen. Zo lijken ziekenhuizen vaak lichtdagen met overnachtingen te declareren voor patiënten die polyklinisch zijn behandeld. De gemeente Maastricht wil twee coffeeshops drie maanden sluiten. Ze verkochten ondanks waarschuwingen van burgemeester Hoes softdrugs aan buitenlanders. Op maandag en dinsdag deed de politie in Maastricht invallen bij de coffeeshops Mississippi en Kosbor. Daarbij werden de eigenaren aangehouden en softdrugs in beslag genomen. De Elfsteden Oldtimer Rally in Friesland gaat morgen gewoon door, ondanks het ongeluk van vandaag. Een MG uit 1938 reed in Wiekol een feesttent binnen. Vier mensen raakten gewond, maar omdat er niemand in levensgevaar is... kan de Elfstedenrally volgens de organisatie gewoon doorgaan. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Morgen trekken buien over het land met kans op windstoten. Maar smiddags ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 15 graden. Zondag iets koeler met vooral in het noorden en oosten regen.